Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Veel tripjes naar Spanje, Engeland en Polen vallen in het water vandaag. Want tot zeker 5 uur vanmiddag kan er geen enkel vliegtuig vertrekken of landen op Eindhoven Airport. Het komt door een computerstoring bij het ministerie van Defensie. En de minister legt uit hoe dat precies zit. Eindhoven is ook deels een eh, defensie luchthaven En omdat de storing bij defensie is, heeft ook alleen Eindhoven daar last van. Dus er is een, eh, een, een technische of een computerstoring bij eh, defensie... waar de luchtvaart op Eindhoven dus last van heeft. Alle ministeries die dus die systemen van defensie gebruiken... dat zijn er een aantal, niet allemaal, die hebben last van deze storing. En behalve die ministeries en het vliegveld hebben ook hulpdiensten er last van. Ze hebben problemen met hun communicatie- en alarmeringssysteem... waardoor ze onderling moeilijker kunnen communiceren. 112 Twee is trouwens nog wel gewoon up and running. En het is nog niet duidelijk of de grote storing door een aanval of door een technisch probleem wordt veroorzaakt. Het lichaam dat gisteravond bij Scheveningen in zee is gevonden... is inderdaad van de vermiste Britse vrouw van 19. Afgelopen weekend raakte een groepje zwemmers in de problemen daar. En drie van hen konden worden gered, maar de Britse vrouw werd dus niet gevonden. Bij die zoekactie werden boten, helikopters en hoogwerkers ingezet. En het museum in Israël zal één bezoeker in elk geval nog heel lang blijven herinneren. Een jongetje van vier heeft daar per ongeluk een eeuwenoude kruik kapot laten vallen. Zijn vader zegt dat zijn zoontje er een beetje aan trok, omdat hij wilde weten of er iets in zat. Het museum gaat die kruik nu fixen en heeft de vader en zoon wel gewoon uitgenodigd om weer te komen als die reparatie klaar is. En even luxe dineren in een rijdende trein zit er in Nederland voortaan niet meer in. Want de rechter heeft de dinner train failliet verklaard. Het bedrijf schrapte de afgelopen weken alle ritten door technische en ook financiële problemen. Het overkwam ook Marta. Ik dacht, nou voor mijn 70ste verjaardag Dinnetrein. Dat kwam voorbij op Facebook. Dus geboekt. Ik schrok toen, toen ik het horen kreeg dat het niet doorging. Dus ik heb mijn beste neut genomen s'avonds. Ik was echt <laughs> helemaal een beetje van slag. Ja, over of en wanneer ze haar geld terugkrijgt, dat is volgens het bedrijf nog niet duidelijk. En ook zouden er medewerkers zijn die nog duizenden euro's van de dinnertrain krijgen met weer dan nog af en toe wat dunne bewolking, maar vooral veel zon vandaag. Het wordt 26 tot dik 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Prachtig weer buiten. En Charles, hartstikke bedankt voor je gezellige programma's, die drie uurtjes. En ik hoop je volgende week weer te zien. En ik ga door met Seasons van Earth and Fire. and Fire met Journey Kaagman. Een hele goede groep altijd geweest vroeger. Uh, facturen. Pluspunt is op zoek naar een gastheer of een gastvrouw. Voor de locatie in het centrum, bij de Blauwe Tram... zoeken ze een gastheer of een gastvrouw voor op de woensdagmiddag... van half twee tot half vier. Ja, dan kunnen we ook nog even naar mij luisteren. Taken zijn onder andere bezoekers ontvangen en de weg wijzen... doorverwijzen, ondersteunen bij verschillende activiteiten. Lijkt het jou leuk om vrijwilliger, gastheer of gastvrouw te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer En voor meer informatie zie onze website plus.zandvoort.nl En ja, dan moet je natuurlijk wel, als je deze vacature gaat invullen... dan moet je natuurlijk wel perfect zijn. I found a love for just kids when we fell Ja, dit was natuurlijk Ed Sheeran, Ed Sheeran met Perfect. Ja, kennen ze nog? De Kelly Family. I can't help myself. If I would tell you how much you mean to me, I think you wouldn't understand it.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 Drie in één, één, één. Sir Elton Hercules John, geboren als Reginald Kenneth Dwight, is een Britse popzanger, componist en pianist. Elton John verkocht meer dan 300 miljoen platen en is daarmee één van de best verkopende artiesten alle tijden. Van de heruitgave uit 1997 van de single Candle in the Wind de originele kwam uit 1973, gemaakt naar aanleiding van het overlijden van de Britse prinses Diana. Werden meer dan 33 miljoen exemplaren verkocht. Van zijn singles belanden er 56 in de Amerikaanse top 40, 16 in de top 10 4 op de tweede plaats en 9 op de eerste plaats. Hij won 6 Grammy Awards, 2 Academy Awards, een Golden Globe, een Tony Award en een Emmy Award. In de Nederlandse top 40 had Elton John meer dan 32 hits, waarvan 13 in de top 10 en 5 op de eerste plaats. Hier is Elton John met Candle in the Wind, Nikita en Circle of Life. No, I never knew you at all You had the grace to hold yourself those around you They crawled out of the woodwork And they whispered into your brain They set you on the treadmill And they made you change your name never knowing.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 Ja, dat was een hele goede zanger. Na weer een geslaagd weekend, dat mogen we gerust zeggen, van de Formule 1... waarin tienduizenden bezoekers ons dorp bezochten... zijn de opruimwerkzaamheden deze week weer in volle gang. De medewerkers van Spanelanden zijn de week na het evenement nog druk in de weer... om het dorp weer helemaal in de originele staat terug te brengen. Ook tijdens het raceweekend was Spanelanden dag en nacht actief om Zandvoort schoon te houden... Er liepen acht opruimploegen door de straten om het prikkers zwerfvuil op te ruimen en om de vele afvalbakken te legen. Er waren maar liefst 250 extra afvalbakken geplaatst. Ook werden er extra rondes gereden met veegwagens om de straten schoon te houden. En als het weer helemaal schoon is, dan zeggen we ja, dan kunnen we net zo lang eventjes gaan dansen door de straten.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 en de informatie en inschrijving is bij Marion Schouten, m.schouten, of ik kan telefoonnummer 06 412 75 228. 06 412 75 228. En de eerstvolgende bijeenkomst is morgen, 29 augustus, van half vier middags tot vijf uur. En de locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. En dan zeg ik, Come on, everybody. Amerikaanse rockband uit Memphis. De band bestond van 1963 tot 1970 en keerde in 1989 in de periode 1996-2010 terug in wisselende bezettingen. Centrale figuur was zanger Alex Children, die later bij Big Star ging spelen. Hier zijn de borsttoppers met The Leather. Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Oh, my baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. Oh, my baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, grab me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Oh, my baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home oh, My baby just to whip me a leather oh, My baby just to whip me a leather Thank Geniet van muziek uit onder andere Ierland, Duitsland, het Midden-Oosten, Zweden... Frankrijk, Bulgarije en Zuid-Amerika. Zoveel culturen, zoveel soorten muziek... beleven we samen met verbindende gevoelens die muziek ons geeft. Mariska Pol en Harp en Jan Kraaienvanger op piano... nemen u op deze middag mee op een muzikale reis vol verwondering... inspiratie en plezier. Ervaar hoe prachtig en geïnspireerde muziek uw hart kan verwarmen. De kosten zijn 3,50, inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Opgeven kan u via de balie 5740330. 5740330. En het is vrijdag 13 september van half 2 tot 3 uur. En de inloop is vanaf 1 uur. Locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. Toto, África. some ZFF Zandvoort zoekt een redacteur voor een radioprogramma. Voor het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort zoekt ZFM Zandvoort een redacteur die het programma zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag is dit programma tussen 10 en 12 live te horen vanuit Rabbel Racecafé of in de Blauwe Tram of vanuit de studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse Omroep hulp van vrijwilligers gebruiken. Wie niet? Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media... inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben jij nieuwsgierig en weet je wat er Zandvoort en omgeving speelt? Wil je ervaring opdoen bij de lokale radiostation in Zandvoort... en meehelpen en verder ontwikkelen van een goed beluisterd radioprogramma? Dan is ZFM Zandvoort naar jou op zoek. Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar g.loogman.zfmzandvoort.nl zfm-loogman.nl g.loogman zfmzandvoort.nl I bless the day I found you I want to stay around you and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling to someone. de Everly Brothers met Let It Be Me. En ik ga het eerste uur afsluiten met een Duitsstalige. Marianne Rosenberg. Ik ben doe? Ik hoop u straks weer terug te zien na het nieuws en de boodschappen.